Waterbalgemoed met het RWS Journaal. Een groep D66-leden wil dat er een partijcongres komt... waarop leden zich mogen uitspreken over het regeerakkoord... en deelname aan het nieuwe kabinet. De groep, die zich redelijk alternatief noemt... zegt in een Facebook-oproep dat deelname aan deze regering... D66 waarschijnlijk voor goed naar rechts trekt... en dat dit belangrijk genoeg is om aan de leden voor te leggen. Volgens de statuten van D66 heeft de groep 750 leden nodig... om een congres te mogen organiseren. De politie heeft een van de oprichters van motoclub Satudara op de nationale opsporingslijst gezet. De 52-jarige Michael de Boer wordt gezocht voor het leiden van een criminele organisatie... die zich bezighoudt met wapenhandel, drugshandel, geweld en afpersing. Bij invallen in Satudara Clubhuizen twee weken geleden... werden drie landelijke kopstukken van de motorclub opgepakt. Medeoprichter De Boer is sindsdien voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie probeert Satudara te laten verbieden. De Spaanse nationale regering noemt de toespraak van de Catalaanse regio-president Puigdemont vanavond een onafhankelijkheidsverklaring. De regering kondigt gepaste maatregelen aan, maar zei er niet bij welke. Regio-president Puigdemont sprak de onafhankelijkheid niet vanavond al uit, maar zei wel dat Catalonië op korte termijn onafhankelijk moet worden. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor te veel optimisme over het herstel van de wereldeconomie. Na een crisis van 10 jaar is er wel sprake van economisch herstel. Maar volgens het IMF is dat mogelijk maar tijdelijk. En zijn de vooruitzichten voor de lange termijn in grote delen van de wereld nog altijd teleurstellend. De wereldwijde economische groei is dit jaar 3,6 procent en in 2018 3,7 procent. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land valt er af en toe wat regen. Morgen vooral in het zuiden droog en af en toe zon. In het noorden is er nog kans op regen. Het wordt dan zo'n 18 graden. Donderdag in een groot deel van het land droog. Af en toe zon en dan zo'n 16 graden. Dit was het NWS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu tussen app en vloed. Each time the wind blows, I hear your voice so I call your name. Whispers and warning. is dawning.